was drifting from day to day, like a child that's lost his way in a great big world. Then a miracle happened by when you happened into my life and said you love me. All around me the world was cold, and you tenderly touched my soul with your sunshine, girl future, you gave it birth. And my living, you gave it worth. Little Angie. Cause I love you, Angie girl. reason for going on through another day. Cause the tender times that we share truly show me that you care about me. Whenever life makes you cry, just remember I'm standing by to me. Together we'll conquer all the land. begonnen het uur in 1969 met Stevie Wonder en Angie Girl. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 16 april. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, klimaatcrisis treft mensen in kwetsbare positie het hardst. Europa laat opsporing van online kindermisbruik stilvallen een specialistische pijnzorg nu ook in verpleeghuis. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.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 Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. about me your story isn't done, but do you love who you become? Hey, you, it's younger you. When you're standing on the stars, just don't forget who you are. Een waarschuwing krijgen van je jongere zelf, daar gaat het over. De nieuwe muziek van Miley Cyrus. Younger You heet die. En daarvoor Take That uit 1995 en Back for Good. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over de urgentie van klimaatadaptatie is alarmerend. Het raakt vooral mensen in kwetsbare posities. Expert klimaatrechtvaardigheid Naomi van Stapelen is aan de lijn bij Herman de Bruin. Naomi, welkom. Hi. Ja, eh, klimaatrechtvaardigheid, wat is dat eigenlijk precies? Nou, het gaat vooral in rechtvaardigheid gaat het om ongelijkheid. Mhm. En klimaatrechtvaardigheid als sociale opgave, eh, zoals we het vanuit Movisie eh, benaderen, eh, gaat over twee aspecten. Eén is ehm, mensen in kwetsbare posities en in, wonend in kwetsbare wijken, gebieden, hebben meer last van de gevolgen van klimaatverandering of mhm. vernietiging, ligt aan hoe je het bekijkt. en hebben ook vaak de, de minste middelen om eh, zich te weren tegen ehm, eh, en eh, te investeren in de klimaatadaptatie of klimaattransitiemaatregelen. Dus denk aan isolatie van de woning, denk aan een warmtepomp. Ehm, vaak hebben ze daar ook geen zeggenschap in, dus daar zit ook weer een ongelijkheid in. Ongelijkheid qua middelen en ongelijkheid in zeggenschap. Ja, nu is dat een, een, rapport van de Planbureau voor de Leefomgeving. Hoe, hoe zit Movisie daar dan in? Wij hebben een aantal projecten eh, samen met bewoners en bewonersinitiatieven. Eh, en vanuit bewoners met gemeenten, woningcorporaties, eh, technische professionals zoals energiecoaches, maar ook degene die renoveren om bij te dragen, om, om eigenlijk de ongelijkheid te verminderen en bij te dragen aan klimaatrechtvaardigheid vanuit die sociale opgave. En dan eh, te bedenken bijvoorbeeld aan dat een vrouwengroep eh, die betrokken wordt bij een woningcoöperatie om allerlei huizen te isoleren. Want deze vrouwen kennen de buurt beter, kennen de bewoners beter, komen ook sneller binnen. En kunnen ook vaker samen met bewoners gaan kijken naar wat is er nou precies nodig in een woning. Ehm, maar geven ook feedback terug aan zo'n woningcorporatie. Van ja, dan hebben we wel die gordijnen, die isolatiegordijnen eh, opgehangen. Maar daar hangt overal schimmel, daar, wordt, eh, daar moet ook aandacht voor. En vaak zie je dan ook dat klimaatrechtvaardigheid of onrechtvaardigheid vaak ook verwikkeld zit met allerlei andere problemen. Zoals eh, problemen rondom zorg, nou ja, energiearmoede. Zeker ook in de afgelopen periode is natuurlijk nou, met alle stijgende prijzen en, en de mhm. angst voor de toekomst is dat ook weer toegenomen. Daar zit uh, eh, Movisie kijkt heel erg goed naar hoe opbouwwerk, de energiecoaches, eh, welzijnspartners, gemeenten, eh, woningcorporaties, juist met en vanuit de, de leefwereld van de bewoners kunnen samenwerken. Ja, er is een kentering aan de gang, zou ik zeggen. Ja, maar er moet nog veel gebeuren. Ja, nee, en daar, zijn we ook, eh, <laughs> daar staan we vol in met, eh, <laughs> met eh, beide benen. Ja, en hebt u het idee dat, dat, dat het toch hier en daar al een beetje werkt? Dat mensen erbij betrokken worden? Want daar gaat het voornamelijk om, hè? Nou zeker, de kennis van mensen, de, de ervaringen die zij al hebben. Want mensen in eh, kwetsbare posities weten als geen ander eh, recyclen. Eh, niet een, een, nieuw apparaat kopen, maar het repareren. Ja, juist vanuit, vanuit hun eigen overlevings capaciteiten, zou ik willen zeggen, hun veerkracht. Om op basis daar dat als vertrekpunt te hebben van eh, de klimaattransitie is natuurlijk echt heel eh, belangrijk. En ook te kijken wat andere eh, mensen in minder kwetsbare posities van hen kunnen leren. En ik denk dat dat een hele hoop is. Dus dat is de volgende stap die we ook willen maken. Ja, die stappen komen er allemaal aan. Mensen die daar meer over willen weten, bijvoorbeeld het rapport willen zien of lezen of met hun gemeente in discussie willen gaan, dat kan allemaal. Hè? Eh, hebben jullie het rapport ergens op de sociale media staan? Sowieso op, uh, is het eh, gedeelte op onze LinkedIn. Eh, mhm. En er zullen ook, het is ook op onze website. We hebben een, een pagina Klimaatrechtvaardigheid als sociale opgave. En ze kunnen natuurlijk altijd contact opnemen met mij, Naomi nou, van Stapelen van Movisie. Om meer informatie, ik kan ook woordelijk dingen toelichten. Ehm, we zijn een paar maanden bezig en we zijn vol aan de gang. Dan denk ik dat mensen even naar de website van movisie.nl moeten gaan om te kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En Naomi van Stapelen is in ieder geval bereikbaar voor mensen die daar meer vragen over hebben. Dank u wel voor het gesprek. printemps, et mon cœur et ton cœur sont au vin blanc, printemps, printemps. les amants vont prier Notre-Dame du bon temps printemps. Pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, toutes les filles vous donneront leurs baisers, puis tous leurs espoirs. Vois tous ces cœurs comme des artichauts qui s'effeuillent en battant pour s'offrir au badaud. Vois tous ces cœurs comme de gentils mégots qui s'enflamment en riant pour les filles du métro. Au printemps, au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps, printemps pour une fleur, un sourire, un serment pour l'ombre d'un regard en riant. Tout Paris se changera en baiser, parfois même en grand soir. Vois tout Paris se change en pâturage pour troupeau d'amoureux, aux bergères peu sages. Vois tout Paris la fête au village pour bénir au soleil ces nouveaux mariages au printemps, au printemps. Et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc au printemps, au printemps. Les amants vont prier Notre-Dame du bon temps au printemps pour une fleur un sourire, un serment pour l'ombre d'un regard en riant. Toute la terre se changera en baisers qui parleront d'espoir. Vois ce miracle, car c'est bien le dernier qui s'offre encore à nous sans avoir à l'appeler. Vois ce miracle qui devait arriver c'est la première chance, la seule de l'année. Au printemps, au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, au printemps, au printemps. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You gotta hold on, take my hand. Standing right here, you gotta hold someone to blame. And you share my bit, you share my name. Well, go ahead, call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a hand. Standing right here, you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken china voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion too. nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand, standing right here, gotta hold. down by the Riverside Motel. It's thin below and falling by 99 cent store. She closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, you town so far away. But inside your head there's a record that's playing a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on to take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. got a Het ondergrondse stemgeluid van Tom Waits. Groter contrast met Jacques Brel kan je je eigenlijk niet voorstellen. Au hoorde je als eerste een hold on daarna. Zometeen. Europa laat opsporing van online kindermisbruik stilvallen. Maar eerst is hier the Manhattan Transfer. Een walk in love. Walk in love. is all. Jazzy muziek uit de jaren 70 van de Manhattan Transfer. Walk in Love hoorde je. Ons volgende onderwerp. Door politieke verdeeldheid in de Europese Unie mogen online platforms vanaf nu geen beelden en video's van seksueel misbruik van kinderen meer opsporen. Herman de Bruin in gesprek met Monique de Menint van Terre de Zam. Eh, ja, eh, kindermisbruik is natuurlijk vreselijk. Eh, gaat dat stilvallen in Europa? Klopt dat? Nou, dat dreigt wel te gebeuren. Dus momenteel is een tijdelijke regeling die techorganisaties in staat stelde om kindermisbruikmateriaal op te sporen. Mhm. Ehm, die is niet verlengd. Ja, de Europese parlement is er, niet over eens geworden. Ehm, dus nu is er wel een, eh, ja, een juridisch gat en dat dreigt dus wel te gebeuren, dat het stil dreigt te vallen. Ja, betekent dat dat die opsporing helemaal weggevallen is? Nou ja, het hangt er misschien ook een beetje van af wat de techbedrijven nog zelf blijven doen. Maar ze mhm. doen het dan eh, niet binnen een juridisch kader. Wat wordt er wel eh, nog opsporing gedaan? Want ik weet dat de Nederlandse politie toch ook wel daarmee bezig is altijd. Ja, maar het is dus zo dat eh, de grote techorganisaties het kindermisbruikmateriaal staat op hun platforms. Mhm. En zij hebben technieken om dat op te sporen en dan melden ze dat bij de politie zodat de politie dan hun werk kan doen. Ja, en als het niet meer opgespoord wordt... Ehm, ja, dan kan de politie ook uh, minder daders opsporen en blijft ja, het misbruik blijft dan onzichtbaar. Ja, en hoe zit eh, de organisatie Terre daar dan in? Nou ja, wij eh, pleiten er uiteraard voor dat de structurele wetgeving op dit gebied moet komen. waarbij kinderen online beschermd zijn en blijven. En dat de techorganisaties dus in staat worden gesteld om eh, kindermisbruik op te sporen en dit te kunnen melden bij de officiële instanties en de politie. Zodat het weer wordt zoals het eigenlijk was. Want die wet was er al wel, of er was iets bij Europa, Europese ja, Ja, er was een, er was een tijdelijke eh, wetgeving. Dus wij pleiten ervoor dat Europese en nationale politici zorgen dat opsporing voor kindermisbruik mogelijk blijft. Ja, en wordt u dan gehoord in Brussel? Hebt u goede contacten? Nou, mijn collega's zijn er inderdaad hard mee bezig. En er, er zijn inderdaad veel mensen eh, die dit horen. En ik denk dat iedereen het eh, eens is dat kindermisbruik eh, vreselijk is eh, en dat hmm. daders moeten worden opgespoord. En dat zou Brussel moeten doen, want het is natuurlijk een wereldwijd probleem. Dat gaat verder dan Nederland, gaat verder dan Europa. Ja, dat klopt. Dus dat moet ook wereldwijd navolging vinden. En, en, nou ja, ook bij de, natuurlijk bij de grote tech-organisaties, die moeten ook hun platforms zo maken dat ze veilig zijn voor kinderen. Ja daar, pleiten wij uiteraard ook voor. Ja, en, en hoe worden ze dan veilig? Zijn die eh, geneigd om dat te doen? Want dan heb je weer over andere organisaties die daar natuurlijk heel veel geld mee verdienen. Denk ik zomaar. Ja, die verdienen daar inderdaad eh, heel veel eh, geld mee. Maar het, het kan wel degelijk hè, dat ze dus bij het ontwerp van een, een platform Ehm, gaan nadenken over hoe kunnen wij dit zo veilig mogelijk voor kinderen doen. En dat ze ook ehm, nou ja, settings inbouwen die ouders kunnen gebruiken en die kinderen zelf kunnen gebruiken. En die gebruikersvriendelijk zijn, hè, die niet ergens weggemoffeld zijn, waardoor je nou ja, alleen maar met specifieke kennis eh, daar gebruik van kan maken. Maar dat het makkelijk te gebruiken is. Ja, en er wordt ook nog wel eens even dus versluierend over gedaan, over dit probleem. En dat moet naar voren komen. Als mensen nou zeggen, nou ik wil daar wel wat mee doen, eh, kan dat via een petitie of zoiets? Ik hoor dat wel eens. Ja, dus wij eh, vinden deze situatie eh, die er nu is ontstaan zorgelijk. Dus daarom hebben wij ook een, eh, een petitie eh, gestart. Mhm. Om te laten zien dat eh, heel veel mensen dit heel erg belangrijk vinden. Ehm, en dat het letterlijk geregeld moet worden. Dus de petitie is te vinden op onze website van Terre En mensen kunnen dat ondertekenen als ze dit willen ondersteunen. En daar staat ook wat meer informatie op over deze situatie, denk ik. ja. ja. Teken die petitie, kijk even bij terdezon.nl en dan kom je het allemaal tegen. En dat, dat helpt om eh, Europa in ieder geval wat meer eh, te laten neigen naar een nieuwe wet. Precies. Ja, dat is natuurlijk de bedoeling. Laten mensen maar even kijken op die genoemde website. Monique Demenint, dank u wel voor het gesprek. mag je houden, want die doet alleen minder pijn. Ik neem verdriet liever alleen, ga me niet aanschouwen. Mijn tranen worden water bij jouw wij. kan ik vertrouwen? Rouw is nou alleen mijn domein. Nee, mij krijg je niet klein. Ik lach mijn tanden bloot. Laat me hier maar zelf Mijn handen in mijn schoot, anders breek ik in de jouwe. Je hoeft niet zo sterk te zijn. hoor, je maar niet groot. Je hoeft je niet op te houden. Ik wist het al aan. Je hoeft niet zo sterk te zijn, je verdriet is nu te groot. Om het nu nog op te houden, wees niet bang. Je hoeft niet zo sterk te zijn. middernacht, de late avond met Bert de Wolf. vervolgens hoorde je eh, Claudia de Brij in een samenzang met de wederopstanding van Ramses Shaffi. Je hoeft niet zo sterk te zijn, zongen ze. En daarna Stephen Bishop uit 1981 met It's Only Love. Zometeen, specialistische pijnzorg is nu ook in het verpleeghuis. Dat na Marian Faithful en The Ballad of Lucy Jordan. We waren even terug in het jaar 1979 met Marian Faithful en The Ballad of Lucy Jordan. Ons volgende onderwerp. Het Reinier de Graaf ziekenhuis en zorgorganisatie Pieter van Foreest zijn een nieuwe werkwijze gestart in de regio Delft en Schipluiden en brengen daar specialistische pijnzorg naar het verpleeghuis. Judy de Jong, specialist oudere geneeskunde, vertelt erover bij Herman de Bruin. Judy, welkom. Ja, dankjewel. Ja, jullie gaan specialistische pijnzorg naar verpleeghuizen brengen. Ehm, hoe hoe zit dat in gaat dat in zijn werk? Want eh, dat is iets anders dan we normaal doen dat in het ziekenhuis gebeurt, hè? Ja, dat klopt. Dat wil zeggen dat we nu bij eh, ouderen die binnen het verpleeghuis wonen en waarbij we denken dat zij een heup hebben gebroken, dat we deze ouderen niet meer naar het ziekenhuis hoeven te verplaatsen voor pijnstilling, maar dat we deze behandeling in het verpleeghuis kunnen laten plaatsvinden op de afdeling waar de cliënt woont. Ja, want eh, Pieter van Vooreest is de organisatie die die verpleeghuizen verzorgt, hè? Klopt, ja. En dat betekent dat mensen niet meer naar het ziekenhuis hoeven dus? Nee, nee. En eh, dit scheelt ook enorm. Een rit naar het verpleeghuis, dat brengt vaak een enorme belasting met zich mee. Ook de onderzoeken die daar moeten plaatsvinden. Het kan gepaard gaan met angst, onrust. Mhm. En nu kan de cliënt gewoon in het verpleeghuis op zijn eigen kamer blijven voor deze behandeling. En kunnen jullie dan alle faciliteiten die je normaal in het ziekenhuis hebt meenemen naar het verpleeghuis? Ja. Zijn er dan veel mensen die dat, eh, die dat hebben? Ja, er breken nog wel wat mensen hun heup natuurlijk, hè? Ook in het verpleeghuis? Zeker in het verpleeghuis. Eh, in het verpleeghuis wonen de meest kwetsbare mensen. Deze mensen die, die, die hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijk. Deze mensen zijn afhankelijk van zorg vaak ook verminderd mobiel en hebben ook een, een, een beperkte levensverwachting. Ja. Deze ouderen die kunnen, hè, doordat ze verminderd mobiel zijn of soms doordat ze onrustig zijn, kunnen ze vallen en daardoor kunnen zij een heup breken. Ja. En als die heup nou wel gebroken is, en dan komt die pijn natuurlijk ook tevoorschijn, dan moet de patiënt toch nog naar het ziekenhuis. Nee, nee, dat hoeft niet. Nee, dus de vaststelling dat de heup gebroken is, hè, die vindt niet meer in het ziekenhuis plaats. Hè, dat, de, de, dat stelt de behandelend arts of de verpleegkundig specialist hè, bij onderzoek en bij het verhaal van de cliënt of de verpleegkundige vast. Dus we kunnen het nooit met 100% zekerheid vaststellen, maar we, kunnen wel een verdenking eh, vaststellen in, het, verpleeghuis. En hoe vergaat het dan met mensen die niet meer behandeld willen worden? Als mensen een heup breken of een verdenken dat iemand een gebroken heup heeft, dan is er de keuze tot wel opereren of niet opereren. Mm in onze pleeghuizen de meest kwetsbare bewoners wonen, is een operatie niet altijd meer de beste keuze en kan er in goede samenspraak met de cliënt en of de eerste contactpersoon en de behandelend arts of verpleegkundig specialist kan er besloten worden om niet meer te opereren. Komt er dan een uitbreiding voor andere pijnklachten? Um, vooralsnog niet. Eh, deze behandeling is echt specifiek voor mensen met eh, de verdenking eh, voor een gebroken heup. Ja, een verpleeghuis is natuurlijk geen ziekenhuis en dat wordt het ook niet. Nee, dat, eh, wordt het ook moet, moet wel apart blijven. Maar dingen die kunnen in het verpleeghuis, die je kan doen, dat is mooi meegenomen natuurlijk, omdat dat dan toch de onrust van die ouderen wat minder maakt dan dat ze helemaal naar het ziekenhuis moeten. Zeker, dat is het grootste punt natuurlijk. De onrust en de lichamelijke belasting die ja, het ja. meebrengt. Ja, dat is er ook nog mee te maken natuurlijk. Ja. Eh, ja, mensen die daar iets over willen weten, uh, denk je nou, ik wil wel eens weten hoe dat precies in zijn werk gaat. Hebben jullie wat op de sociale media, op de website staan? Zeker, op onze website eh, staat te vinden hè, dat we hiermee zijn gestart. Eh, mensen die hier nog meer over willen weten, die kunnen altijd eh, contact opnemen via ons klantcontactcentrum. Ja, ik denk als je Pieter van Voorreest in Delft dat je er wel komt. Zeker, zeker. Ja, Dus dan komt het allemaal voor elkaar bij Pieter van Voorreest en het Reinier de De samenwerking is in ieder geval aanwezig. Dank u wel voor het gesprek. Judy de Jong, specialist oudere geneeskunde bij Pieter van Forest. Dank je wel. Lately I the time of my life. Lately I felt that the magic was gone, and I'd like to let go, but I'm still holding on. I'm caught in Dit is De Late Avond. take down my hair for you. helemaal uit 1989. Stevie Nicks en I Sing for the Things. En daarvoor Thomas David en Illusions. dat was de late avond van donderdag 16 april. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Sham Rain blijft nog even bij je. Fijne nacht.